7 richting kilometer Nieuwe dus Tussen eh, Schellingwaard op de A10 Ringam op het Koenplein 4 Watergaas kilometer richting meter Nieuwe Meer. Dan dus eh, Schellingwaard A12 Ringwoud en ten op het Koenplein A richting 4 km Arnhem tussen kilometer. De Oude Rijn 3 Dan de A6 12 ten op de richting A5 Arnhem tussen Europoort op het Oude Rijn richting Rotterdam en berg bij Knokke 6 op het Vaanplein. En 7 A15 Europoort kilometer richting Rotterdam bij 15 euro, Rotterdam richting het Vaanplein.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 check, check, check it out now. Ja, die microfoon die werkt dus. De Vito, She'll Meet Love. Zo heet het nummer wat eh, op dit single cd staat. Maar het tweede nummer vind ik zeker zo mooi. Think of me. Come to me. Don't you turn away from me. I like you. check, check it out now. deze uitzending ook weer muziek die niet zo vaak voorkomt in het programma muziekerie. Want eh, ja, ik heb weer eens een keer een doos eh, onder mijn tafel uitgehaald waar allemaal singles cd'tjes in zitten. En daar komen de prachtigste singles dan weer uit hoor. Onder andere Powder Blue met Doing Elvis. Is 12? He's doing Elvis. Say he's 12. nothing wrong to all appears. His Polaroid conceals the darkness, hips they shake it all away. Say he's twelve and doing Elvis. What more is there to say? Not much, but we could try and listen. Hours for a month. A blue bench, I see them sit there Make a joke Wishes to his Polaroid Conceals the darkness Hips they shake it all away Say he's twelve and doing Elvis What more? klein publiek uh, geschikt hoor. Mesmerizing, the Dolly Birds. En dit is voor een iets groter publiek. En dan heb ik het over Slate Cleese. Was pas geleden nog in Nederland. Hij heeft het over Lydia. Eddie lit a cigarette today Ancient fumbling fingers in her way From a 40-year-old coffee cup she sipped a bit of gin closed her eyes and let the memories in She lives in the old place all alone Keeps in touch with neighbors by the phone Grows roses on the graves of her firstborn and his father And the coal trucks never bothered her struggled as she tore him from her arms Oh, Lydia, your tears are heaven's rain But she never was the same A cotton dress and satin shoes Indian summer sun Dressed in amber hues Spending time with a coal miner's son To an old-time fiddle tune The months blew by just like a breeze that year They wet in June and by the fall here Word come down from Big Stone There's a fire she never was the same watch them pull him from the hole The overalls he wore are blackened by the smoke Liddy twice had had this dream And twice it had come true And when she saw his father's boots she knew colors in her way From a 40-year-old coffee cup She sipped a bit of gin Closed her eyes and let the memories in Normaal gesproken schrijft deze Slade Cleaves al zijn nummers zelf. En eh, ja, ik ben een eh, fan van uh, singer-songwriters, dat weet u hè. Maar ik vind het ook mooi als ze nummers van anderen zo kunnen brengen. Karen Pasten, zij heeft dit nummer geschreven over Lydia. En dit is Hans Silver. Hij heeft het over Betsy. Betsy, waarom bel je niet? Ik zit hier maar te wachten. Je weet wie ik voor jou verliep. Oh Betsy, waarom bel je Betsy, waarom bel je niet? Je mag me niet laten smachten. Bel me Betsy snel, ik ben verliefd. De dagen lang, de nachten lang, het leven sleept in manke gang. Maar voor ik jou zag, miste ik nog Nog niet, nog niet, het lege bed, het angstbuffet ben jij net als je lijn bezet. Waar is al mijn hoop gebleven, Betsy? Bel me weer tot even Betsy, waarom bel je niet, ik zit hier maar te wachten Je weet wie ik voor jou verliet Oh Betsy, waarom bel je niet? Betsy, waarom bel je niet? Je mag me niet laten smachten Bel me Betsy snel, ik ben verliefd Waar is als een hoop gebleven Betsy, wel een weer tot leven zie waarom bel je niet Hans Silver? Hij is en blijft optimist, hè? Nancy Castellet is een dame hier uit eh, Nederland. Ze heeft samen met Greg Korp een nummer geschreven, All in One Love. En daarna staat op deze cd'tje, op dit single cd'tje, de radio version en de album version. Ik heb ze alle twee beluisterd, maar ik vind het album version toch iets spannender. het En zo is het goed. Zo is het goed. Dynamic Live, zo is het goed. En eh, de tekst die is geschreven door eh, Paul de Munnik. En op ditzelfde single cd die staat nog een ander heel bekend nummer van Agda en de Munnik hoor. En dan moet ik hem natuurlijk wel starten doe ik nu. En als u fan bent van Agda en de Munning, dan herkent u de intro al. Thomas Agda Schreven, Heel stevig als eh, Zo is het goed. En dit is getiteld Ren, Lenny Ren.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 En veel verschilt het niet van de snelheid. ik heb Als de pannen van daken waaien, als dus het gras naar je voeten graait. Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zeeën met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt.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 Agda en de Munning. En dit is een heel stuk rustiger. Melanie, Dust in the Wind. Dit stamt uit 2001, terwijl het origineel Kansas is Dust in the Wind. 1977 was dat een grote hit voor uh, eh, Diffamatie. En zo heb ik nog een nummer wat eh, een grote hit is geweest voor de Nitty Gritty Dirt Band. Uit 1971 kwam niet hoger als de 28e plaats, maar nu weer een klein hitje voor Williams, Robbie Williams. Well, jingles and he'll dance for you In worn-out shoes With silver hair, a ragged shirt, baggy pants He would do the old soft shoe He would jump so high, jump so high Then he'd lightly touchdown Told me of a time you worked with, with minstrel shows Traveling throughout the South Spoke with tears for 15 years How is, how is dark in here They would travel about chance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I, I spend behind these counting bars. You see, sunlight, I drink so bad. the Bojangles Nitty Gritty Durban, zij hebben het geschreven in 1971 en eh, Nina Simone heeft het ook nog een keer opgenomen in 1971. En dit stamt dan weer uit 1999, geschreven door Diane Warren. prachtige tekst. I'll still love you more, Trisha Yearwood. Ask me how much you mean to me And I wouldn't even know where to start Ask if this love runs deep in me You won't find it Warren voor heel veel van de grote der aarde geschreven. Voor eh, deze Trisha Yearwood, maar ook voor Lionel Richie. En daarvoor schreef zij Closest Thing to Heaven. En misschien is dat wel het schrijven van liedjes. An angel's kiss is the kiss you give to me. An angel's touch has touched my heart. Your love is something heavenly Heaven is here in your arms I couldn't sleep at night And then you blessed my life With your sweet, sexy way ook zo'n nummer geschreven dus eh, door Diane Warren en ditmaal voor eh, Lionel Richie. En ik zeg al voor de grote der aarde. Kent u ze nog? Leon Rimes van het nummertje Blue. Nou, daar heeft ze ook een nummer voor geschreven, diezelfde Diane Warren. But I Do Love You stamt uit eh, februari 2001. muziek bij elkaar gesprokkeld van die eh, Diane Warren. En ik zal u nog wel eens een keer wat meer nummers van deze dame, van deze schrijfster althans laten horen. Gabriel Gordon, Easy With You, ook door hem eh, zelf geschreven van het album Gypsy Living.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 De bond zegt dat het uur U is aangebroken. Als de andere FNV-bonden zich niet aansluiten bij het verzet van bondgenoten, gaat de grootste FNV-bond een eigen koers varen en mogelijk actie voeren. Tegenstanders van bondgenoten zeggen dat het vasthouden aan zekerheid de kans op koopkrachtbehoud aantast. Hoe meer zekerheid het pensioenfonds biedt, hoe minder risico's het kan nemen bij zijn beleggingen. Daardoor neemt de kans af dat er veel wordt verdiend op de beleggingen. In de wielerwereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Wouter Weiland. De 26-jarige Belgische sprinter kwam tijdens een afdaling in de Ronde van Italië hard ten val en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Het Syrische leger houdt een groot aantal tegenstanders van het regime van president Assad gevangen in voetbalstadions. Volgens Amnesty International gebeurt dat in ieder geval in de havenstad Banias. Het leger heeft de afgelopen dagen zoveel mensen gearresteerd dat er in de gewone gevangenissen geen plek meer is. Ook in Homs, Daraa en een aantal buitenwijken van Damascus zijn veel tegenstanders van de regering opgepakt. Er zijn berichten dat er hevig werd geschoten tijdens de acties. Op een rommelmarkt in Middelburg is dit weekend een faxmachine met een gevoelige informatie van bureau jeugdzorg verkocht. De koper ontdekte thuis dat op een afdrukrol in de fax uitgeprinte informatie uit 2008 staat. Het zou gaan om bedrijfscorrespondentie, rechtbankstukken en informatie over de familie van het meisje van Nulde dat in 2001 werd vermoord. Bureau Jeugdzorg Zeeland noemt de zaak betreurenswaardig en onderzoekt hoe het komt dat de gegevens nog in de fax zaten. Dat het weer nog. Vanavond nog een paar buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon. Maar in de middag buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit is hem. Er staan Erwin de Hart file van de A op de A4 Lijnwinhaag Haag Amsterdam. Ze knopen Prins Klaus. De avondspits is naar Zoeterwoude-Dorp van weer aan het 7 kilometer af. De weg is wel even. Daar staat rij. Angola file andere op de A kant op de A4 4 Amsterdam Haag Amsterdam richting Den Haag. Tussen ook opent Prins Olofvaart Klausveen en Zoetersplein en Zoeterwoude Rijn Dorp van Dijk 7 kilometer kilometer. A2 de weg is wel even. Af Den Haag vrij. U de andere kant op recht dan op de bij A4 Amsterdam richting nog 2 kilometer. Haag. Tussen kwam door een ongeluk Olofvaart maar de weg is veen ook daar weer een Zoeterwoude vrij. Rijndijk tot zo 4 kilometer verkeerd.